12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hamas zegt een wapenstilstand te hebben gesloten met Israël. Volgens een televisiezender van Hamas heeft Egypte bemiddeld bij het akkoord... dat om 9 uur Nederlandse tijd is ingegaan. Vanochtend kwam een raket uit de Gazastrook neer ten noorden van Tel Aviv... waarbij zeven mensen gewond raakten. Als reactie bombardeerde Israël de afgelopen uren doelen in de Gazastrook. Ook daarbij zouden zeven gewonden zijn gevallen. Hamas zegt dat de raket op Israël per ongeluk was afgevuurd. Er is niets mis met de gymzaal in Lutjebroek... waar leerlingen deze maand twee keer onwel werden, zegt de GGD na onderzoek. De eerste keer deden de kinderen een uithoudingstest terwijl de kachel hoog stond. Ze werden misselijk, hadden het benauwd of kregen hoofdpijn. Een week later werden de kinderen uit Lutjebroek opnieuw onwel. Maar dat kwam volgens de GGD door de herinnering aan de vorige keer... en de stress die dat opleverde. Morgen gaan ze weer de gymzaal in. Dan mogen hun ouders erbij zijn om de kinderen gerust te stellen. Voor de tweede keer deze maand zit een groot deel van Venezuela zonder stroom. Volgens Venezolaanse media is in meer dan de helft van het land opnieuw de elektriciteit uitgevallen. De vorige storing duurde bijna een week en leidde tot chaos en plunderingen. Toen de stroom vandaag opnieuw uitviel... besloten winkeliers uit voorzorg hun deuren te sluiten. De Venezolaanse regering zei dat de vorige storing het gevolg was van een cyberaanval uit de VS. De oppositie wijt de problemen aan wanbestuur en slecht onderhoud. In de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Servië is Cristiano Ronaldo uitgevallen. De Portugees raakte na een half uur tijdens een sprint geblesseerd aan zijn rechterbeen. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Ronaldo speelt bij Juventus en die club is volgende maand de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Het weer, vanavond en vannacht is het bijna overal droog en de wind neemt wat af.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 We won't discover till we push it. I should just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call it a day. grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time so we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean.